Andere weggebruikers vinden dat heel irritant en hebben daar dan ook veel over geklaagd. Het kabinet wil nog voor 1 april met een plan komen waarin het gebruik en bezit van opvoersets wordt verboden. Het Israëlische leger gebruikt in de Gazastrook camera's met gezichtsherkenning. Dat zeggen bronnen bij de Israëlische inlichtingendienst tegen de New York Times. Israël zou die technologie gebruiken om gegijzelde burgers te zoeken en om Hamas-strijders te vinden. In Arnhem is Edwin Wagensveld, de leider van de radicaalrechtse beweging Pegida, opgepakt. Hij was in de rechtbank om het gebiedsverbod aan te vechten dat de burgemeester hem had opgelegd. Wagensveld sleepte een Koran over straat aan een hondenriem. Daarmee overtrad hij juist het gebiedsverbod, zegt verslaggever Onno Beukers. Hij heeft zich dus eigenlijk niet aan de voorwaarden gehouden eh, dat hij dus ook niet mocht demonstreren op dit moment. Heeft hij wel gedaan en daarom eh, meldt de politie Gelderland dat hij, eh, dat hij is aangehouden. Omdat hij toch gedemonstreerd heeft. Dus met de Koran aan een hondenriem eh, voortslepend. In Lemelerveld in Overijssel staat een alpaca-boerderij. De eerste die in Nederland werd gebouwd. Je kan er haïtieën tussen de alpaca's, maar niet lang meer. De boerderij staat te koop, want de eigenares Abby gaat emigreren naar Indonesië... en ze neemt bijna al haar dieren mee. Dus ze nemen ja, 800 mee, vijf katten, vijf alpaca's, een lama, een schildpad en een kakatoe mee. En mijn kinderen en mijn man. Hoe ga je dit doen? Ja, je vliegt door de lucht met z'n allen. Dat is het. Een hele brutale vraag, maar is, is het duur om al je dieren eh, over te vliegen? Ja, dat is eh, echt duizenden euro's. Niet alle dieren kunnen mee. Abby zoekt voor hen een nieuw thuis. Het weer dan nog. Veel wolken. In Groningen en Friesland kan een bui vallen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen ook hier en daar een bui.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 Roll to the bank, cash that Friday paycheck money. We circle up those step sides and fog light them woods. We ain't got it all, but we got it damn good. We keep to. We just call it country. Cowboy Country. we just call it country. Nou, je hebt weer een hele lekkere uuropener uitgezocht, oh, Dank Joop. Dankjewel. We begonnen het eerste uur al met eh, nou ja, stof uit de speakers blazen. En de tweede uur ook al. Travis Denning en Call It Country. Luister nog steeds naar de Nashville Radio Show. Met een eh, klein uurtje met daarin och, eh, twee nummers van het Spotlight album. We hebben natuurlijk de Nashville Spiegelplaat. En verder nog heel veel andere hele fijne muziek. Zoals bijvoorbeeld ook de digitale brievenbus. Waar we dan nu weer naartoe gaan. We gaan down under naar muziek uit Australië is een nummer van Alexis en Susie. En ze maken bluegrass, country, blues en roots muziek. En dat bundelen ze lekker samen. Hun nieuwste single heet Heart Speaks Country. luistert naar Nashville. Eh, eh, eh, Je luistert naar Nashville. Met nu Americana. Sunken Lands, de Not a Cloud in the Sky. En als je deze heren een keer ergens wilt zien optreden, nou dat kan, want vanaf 19 april tot en met 27 september zit hun balboekje behoorlijk vol. Wil je weten waar je ze allemaal kunt zien en horen, ga dan gewoon even naar hun Facebookpagina Sunken Lens. En daar vind je alle informatie. Sunken Lens, is dat eh, sunken, nee, de Facebookpagina. Oh, de Facebookpagina. Ja, Sunken Lens, dus S-U-N-K-E-N e en dan het woordje Lens. L-A-N-D-S. Ik heb het genoteerd. Helemaal goed. Lekkere muziek uit Nederland. We gaan verder met hele fijne muziek uit Amerika. Dit zijn de Eagles en Take It Easy. side. forget you. For you are my every dream come true. And my heart skips a beat when we walk down the street. I feel a trembling in my knees. And just to know you're mine until the end of time makes my heart skip a beat. blue. You're my sunshine that comes up every morning. Yes, you are my every dream come true. And my heart skips a beat when we walk down the street. I feel a trembling in my knees. And just to know you're mine until the end of time. makes my heart skip a beat. We gingen naar 1964 voor een lekkere meezinger van Buck Owens. My Heart Skips a Beat, hoorde je. We gaan naar de Letsel Spiegelplaat. En daarvoor gaan we eh, voor uh, de coverversie die ik heb uitgezocht naar 2017 en 2024. Want het was namelijk Lone Pine en His Mountaineers... die deze Nashville Spiegelplaat in 1951 voor het eerst opnamen. Daarna volgden er diverse versies. Je hoort de eerste van Alison Krauss... en daarna is ook gelijk even de digitale brievenbus-inzending... de nieuwste single van Samantha Breslin uit Ierland. Twee keer is Goodbye en So Long To You. Dit is de Nijsville Spiegelplaat. Bill Radio Show. Don't go anywhere. Yeah, baby. Blame it on my youth or my rebel roots or the corner booths I called home. One foot out the door, always stopping short just before the fork in the road. Couldn't jump into the deep end. I was always overthinking every minute since I met you on the lights opened up my eyes to a world that I never seen. I ain't looking back, worried about the past or the future when you're with me. Now I'm swimming in Brian Kelly. Toen ze nog Florida Georgia Line heten. En Second Guessing. We gingen even lekker rustig met wat New Country verder. En ja, ehm, eh, we hebben wel eens muziek op de playlist gehad... van een van de heren van de Dukes of Hazzard. En dat is John Snyder. Mhm. En de tweede meneer, die, eh, even kijken, John Snyder die speelde Bo. Bo, Bo volgens mij. Dat, was de blonde. Dat was de blonde. En dan had je ook nog Luke Duke. En dat is Tom Wopat. En laat je die nu, nu gaan horen. Dit is The Rock and Roll of Love. Heeft Daisy ook een plaatje gemaakt? Die heeft ook een plaatje gemaakt. Nee, Daisy. oh, deze, deze Duke. Eh, geen idee eigenlijk. Gaan we gewoon een keer opzoeken. Die vond ik leuk. Ja, dat weet ik. <laughs> you gotta look about you Something made you sad blue. I've been in love just like you I know what you through Sometimes it's rough You can hardly take it Don't give up got a gal in Cassius Valley. She's the joy of my soul. How I love that kidder cold. I don't know, but it's all my chance late last fall when I went to the dance. The boys and girls all fell in line, but Charlie Ryder beat my time. but I can't stand that Charlie ride. Just because confounded soul today stole out with Kitty Cole. That's all I Hey, Kitty Cole is the prettiest girl I know I've seen in this wide world. She's the joy of window picking. But I'm a going back to the valley and I'll dance with Kidder through every set. Hey, Kidder Cole the prettiest girl I know I've seen in this wide world. She's the joy zeg je Appalachian. Ik weet eigenlijk nooit precies hoe het heel goed uitspreekt. Jij Joop? Nee, ik weet het ook niet. Nee, nou, we gaan vanuit van de Appalachian Roadshow en de Ballad of Kidder Cole. Lekkere bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. En eh, ja, mocht je wat aan ons laten weten... of wil je laten eh, weten wat je wilt horen in de volgende show... mag dat natuurlijk altijd. Ons WhatsApp-nummer is 06-428-443-75. Mag natuurlijk ook een suggestie aandragen voor een Spotlight-album... of een Nashville Spiegelplaat. Want dat vinden we ook altijd heel erg leuk. Mag ik ook wat verzoeken? Ja, mag ook wat verzoeken. Ik wil graag de Juds met Why Not Me. Nou, laat die nou gewoon klaarstaan. Echt waar? Ja joh. Wat leuk. Speciaal voor jou. Dank je. been Jane, Flora Gray. The gossip of Madison County died with child. Although your skin was black, you were the one that didn't turn your back on the hungry white child with no name, Reuben James. Reuben James, with your mind on my soul and a Bible in your right hand. You said, turn the other cheek well, there's a better world awaiting for the meek. In my mind, these words remain from Reuben James. Reuben James, will you still walk the bird fields of my mind? Faded shirt, weathered brow, calloused hands upon the plow. Loved you then and I love you now, Reuben James. Reuben James. One dark cloudy day, they brought you from the field into your lonely pine box skin Just a preacher, me in the rain Just to sing one last refrain Reuben James Reuben James Will you still walk the fields of my mind? Faded shirt, weathered brow Callous hands upon the plow Loved you then and I love you now Reuben James Reuben James Will you still Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. En daar gaan wij nu naartoe. En heb je een suggestie voor een volgend Spotlight album... mag je dat natuurlijk altijd aan ons laten weten. Ons e-mailadres is info Ik herhaal info Of anders even een WhatsAppje naar 06 428 44375. Of een berichtje op onze Facebookpagina Nashville Radio. Show. Dat moet je goed nog even bij natuurlijk. Um, dat was een hele mond vol. Ik zei het al, Spotlight album. Dat is deze keer Desperado Troubadours van Sawyer Brown. Ik heb nog voor je klaarstaan. Good night and good morning. En daarna God bless this road. Dit is het Nashville Spotlight album. Billy was known as a wild child. His hometown was born to be mild. Truth be told, Billy's alright. But one particular Friday night, he had a little date, stayed out late, bombing dad sit with folded hands. he comes in, it's where you have been And what do you have to say for yourself, young man? He said, good night and good morning I've been tested but not arrested Wake me up about lunchtime Neighbors stand out in the yard You can hear opinions forming He said, good night and good morning what goes around comes back again. Billy got married and they had twins. They barely sleep when they sleep at all. They tiptoe up and down the hall. Pat a little cake, one still awake. Mama and dad throwing up their hands. Rocking that chair, going nowhere and shoppers at the door. Night court, truck stops, and diners, all the way to Baltimore. He finally found his calling on the late night radio. <laughs> he entertains insomniacs on the Black Sheep Philly show. He says, Good night and good morning. Caffeinated, highly rated, wake me up about drive time. there on the interstate It's loud and it's informing He says good night, good night, good night And good morning Dit is het Nashville Spotlight Album. good to dream, some pen and paper, hard-headed hope that sooner or later the forest turned into a chorus and everybody knows. Whoa, God bless this road. What a view now, looking from this side. Faith and hope carry us far and wide. Race the sun before it goes down. Heroes die, we stand here on their shoulders. Music lives on and never gets older. Now we hand off the torch to the new kids in town. So may the wheels keep singing their song, may the crowd miles before album. En de volgende keer hebben we natuurlijk een hele andere voor je. Of misschien wel jouw suggestie in onze playlist staan. Het album Desperado Troubadours was deze week het Spotlight album. En die kwam af van Sawyer Brown. Ik heb nog voor je klaarstaan Danny Vera en The Wait. Close to dawn. turn so deep inside. every carry ground for so long so strong is pulling me down four or five, sipping on whiskey, no rocks. Maybe it's the neon that'll keep turning me on and keep me there till two o'clock. Maybe it's them old songs they'll play all night long, and maybe I won't wanna stop. Maybe tonight it's just you and me. fire. Maybe it's the red light that made me change my mind That's got my eyes headed back home Thinking about you in my favorite t-shirt Waiting for me all along you and me, fireside, sipping that red wine that makes it alright. Maybe tonight we'll hit a third room, the one where we go and all we wanna do is just Dat was Bobby McClendon en Maybe Tonight. Het zit er alweer op. De show is alweer bijna voorbij. Ik heb nog voor je klaarstaan Aubrey Wallet en Beach Vibes en La Carrie Underwood en Inside Your Heaven.